Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In het centrum van Amsterdam zijn al veel supporters, voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-VVV Venlo. Bij winst of gelijkspel is de Amsterdamse club landskampioen. In de binnenstad hangt een gemoedelijke sfeer. Veel supporters zitten op terrasjes voordat ze straks richting de arena gaan. Burgemeester Van der Laan heeft er alle vertrouwen in dat het vanavond rustig blijft in de stad. Als Ajax kampioen wordt, is er morgen een huldiging bij de arena. De bezuinigingen op sociale werkplaatsen gaan volgend jaar niet door. Het kabinet wilde volgend jaar 100 miljoen euro op de werkplaatsen besparen. Maar naar nu blijkt hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie vorige week afgesproken dat plan te laten vallen. Volgens GroenLinks is het niet doorgaan van de bezuiniging vorige week in de hectiek van de onderhandelingen niet in de stukken terechtgekomen. Maar is er wel degelijk een besluit overgenomen. In Den Haag nemen belangstellenden afscheid van juwelier Ruud Stratman. Hij werd vorige week doodgeschoten door overvallers. Stratman ligt in een kist in zijn winkel. Bekenden en onbekenden komen de zaak binnen om afscheid te nemen. Van de twee mannen die verdacht worden van de overval is er één nog voortvluchtig. De ander werd vannacht opgepakt in Den Haag. De jongen van 17 die ervan wordt verdacht dat hij begin dit jaar KPN heeft gehackt, komt morgen vrij. De jongen uit Dordrecht zit sinds eind maart in voorarrest. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de computers van het telecomconcern in januari heeft gekraakt. Het OM heeft aan de voorlopige vrijlating wel een voorwaarde verbonden. Hij mag niet internetten zolang zijn zaak loopt. De Nederlandse volleybalsters hebben nog uitzicht op de Olympische Spelen. Op het kwalificatietoernooi in Turkije versloeg de ploeg van bondscoach Vermeulen Servië met 3-2. Overmorgen is de laatste groepswedstrijd tegen wereldkampioen Rusland. Het weer. Vanavond neemt in het hele land de kans op een bui toe. Morgen af en toe regen. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De meeste files staan vanmiddag in de regio Rotterdam. Daar is veel regen gevallen. Files van 4 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Knoop het Eemnes en Bunschoten 7 kilometer. Op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet voor knooppunt Benelux 4. De A12 van Den Haag naar Utrecht voor Meer 4 kilometer. En voor Nieuwebrug 7 kilometer. A13 Den richting Rotterdam voor Delft 4. A15 Gorkum Rotterdam voor Hardingsveld Riesendam 6 A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Knoop Ketelplein en Knoop Brechtseplein 10. De A20 richting Hoek van Holland voor Knoop Brechtseplein 5. A27, Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 4. A28 van Zollen naar Amersfoort voor Knoop Hoevenlaken 4. A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen Knoop Vaanplein en de Hein noordtunnel 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. Het is erg druk op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam.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 America Honey van Lady Antebellum. Ja, het was een grote hit voor, eh, voor hun, zei ik al, ook in de top 40. Totdat het bekend werd dat het country music was. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang gevarieerde country music vanaf zilveren schijfjes. Tyler Farr, hij was 16 jaar toen hij met zijn stiefvader rondtrok door Amerika want die was gitaarplayer bij George Jones. Close scattered across the bedroom floor Soaking with towel hanging on the door Looks like a hurricane just came through Her makeup covers up every inch of the countertop She's slapping on a little bit of strawberry lip gloss She's ready to ride She my hot mess in sundress Got my heart like a rock star. She got hazel eyes and a wild side, lighting up the room with a smoky little smile, burning up the night, turning them heads. She's a little hot and bitch. When she gets to dancing to the band, them shoes gonna wind up in her hand Barefoot and grooving like nobody's watching She gonna cut my t-shirt de meeste dames in, eh, in Amerika naar Nashville verhuizen. En daar dan eh, waitress worden in een of ander restaurant. Zo is deze jongeman eh, eigenlijk begonnen als, als uitsmijter, als bouncer at, een at the door. Zo wordt het dan zo mooi genoemd. Hij was bij de Tootsie's Orchid Lounge. Daar was hij werkzaam. En het duurde een paar maanden voordat ze hem ook eens een keer ja, het podium lieten betreden. En daar zong hij prachtige countryliedjes. En een man die daar ook aan de deur stond, die zei van, wij moeten verder gaan jongen, in de country music. En die andere man, dat was niemand minder dan Red Atkins. En dat is ook zo'n pure countryster geworden. Hè? Ik weet niet of hij ook begonnen is als uh, bouncer at the door. Greg Morgan, This Ain't Nothing. He was standing in the rubble of an old farmhouse outside Birmingham. Some on the scene reporter Stuck a camera in the face of that old man He said, tell the folks please mister What are you gonna do? Now that this twister Has taken all that's dear to you The old man just smiles Boy, let me tell you something this ain't nothing He said I lost my daddy When I was eight years old That cave in at the Kincaid mine Left a big old hole And I lost my baby brother My best friend in my left hand In a no-win situation In a place called Vietnam Watched my loving wife of 50 years west wind I, and I held her hand till her heart of gold stopped on there. So this ain't nothing. He said I learned at an early age. There's things that matter. There's things that don't. If you're waiting here for me to cry I hate to disappoint you, boy, but I won't Then he reached down in the rubble And picked up a photograph Wiped the dirt off of it With a hand that he still had He put it to his lips and he said, man, she was something this ain't nothing. He said I lost my daddy when I was eight years 50 years west wind I We were holding hands when her heart of gold stopped pumping. So this ain't nothing. He said this ain't nothing time won't erase. this ain't nothing. Voorlaatste album van uh, Rick Morgan, This Ain't Nothing. En zijn cd heette toen in 2010 That's Why. Hij heeft eh, weer een nieuwe cd uitgebracht. En This Old Boy, zo is die cd getiteld. En het is een, eh, een, een, een album geworden, zegt hij zelf, waarvan alle stijlen van de country music in voorkomen die ik ooit gebracht heb. Er is ook een man, ja, het is een beetje not done wat deze man doet. Hij eh, staat op zijn website met eh, een sigaret in zijn hand. Hij heeft een bakker met een grote doodshoofd daarop. Dus het is een beetje not done deze Eric Church. Hij heeft het over een grote liefde van hem. I see you standing there on that lawn Discount shade, store-bought tan Flip-flops and cut-off jeans Somewhere between that setting sun I'm on fire, I'm born to run You looked at me and I was done We we're just getting started I was singing to you, you were singing to me I was so alive, never been more free Fired up my daddy's lighter and we sang, Stayed there till they forced us out And took the long way to your house I can still hear the sound Of you saying don't go When I think about you I think about 17 I think about my I think about soms eh, raar lopen in het leven van een country countryartiest. Zo eh, hebben we een dame, MC Potts is haar naam. Zij eh, woonde in, in het midden van Amerika, Ohio. En in 1990 besloot ze om maar naar New York te verhuizen. Ondanks dat ze altijd al bezig was met het maken van country music. En toen werd er tegen haar gezegd van... Och, in New York kun je het ook wel, want er zijn ook clubs enzovoort enzovoort. Nou, dat was toch niet helemaal waar. Dus ze verhuizen in 1992 naar Music City Row. Ze begon daar als schrijfster, als backing vocaliste en heeft nu een eigen carrière. Straight to You, zo heet dit album, Back When. Een nummer wat zij niet zelf geschreven heeft, maar zij heeft het laten schrijven door haar andere schrijvershand Hugh Prestwood. Fillmore, Jeff Middleton, Jeremy Little en Nick Diamond. Dat zijn de heren van de Dirt Drifters. Ze wonen alle vijf eh, in Nashville en maken hun eigen muziek daar. ik zeg met opzet eigen muziek omdat ze, ja, de country aanpassen. That girl, she just left like a hurricane. You were standing in a pouring rain. Screaming out her first name. Well, you know you should have seen it coming from a mile away But you didn't hear the wind change until you felt your heart break And now it's way too u de naam Gar Brooks zich nog herinneren. In 1996 bracht hij de cd Fresh Horses uit met daarop eh, The Beach of Cheyenne. Hij heeft inmiddels eh, zo'n 14 eh, albums uitgebracht. En als je naar zijn site gaat, dan staat er op 1 november 2006 verscheen zijn laatste. Maar soms is het als de dag van gisteren als je zijn muziek weer hoort, want je zingt je gewoon mee, hè? They packed up all his buckles and shipped his saddle to his dam. By the way the house looked, she must have took it back. The workers come on Monday to fix the door and patch the wall. They say she just went crazy the night she got the call. He was up in Wyoming and drew a bull no man could ride. He promised her he'd turn out. Well, it turned out that he lied. And all the dreams that they'd been living in the California sand died right there beside him in Cheyenne. went crazy, screaming out his name. She ran out into the ocean, and to this day they claim that if you go down by the water, you'll see her footprints in the sand. Cause every night she walks the beaches of Cheyenne. Just her diary by the bed It told about the fight they had And the words that she had said When he told her he was writing She said then I don't give a damn If you never come back from Cheyenne she just went crazy, screaming out his name. She ran out into the ocean, and to this day they claim that if you go down by the water, you'll see her footprints in the sand. Cause every night she walks the beaches of shine. and say she's still alive. They even claim they've seen her on the shoreline late at night. Cause if you go down by the water, you'll see her footprints in the sand. Cause every night she walks the beaches of Cheyenne. Yes, every night she ashes of Cheyenne. Geschreven door Dan Roberts en Brian Kennedy. En dan staat er nog achterin kleine lettertjes God Brooks. En dat heeft hij altijd gedaan. Alle nummers, ook al waren ze door anderen geschreven, zijn naam moest erbij komen staan. Dat heeft veel verzaannood nodig gehad, want eh, hij heeft altijd gezegd, ik schrijf mijn eigen liedjes wel. Pas geleden weer een nieuwe cd uitgebracht. Don't Miss Your Life. On a plane to the west coast Laptop on my tray Paper spread across my seat A big deadline to make An older man sitting next to me said Sorry to intrude Thirty years ago my busy friend I was you I made a time Yeah, I was Superman Now what does it matter? I missed the first steps my daughter took The time my son played Captain Hook in Peter Pan I was in New York, said Sorry son, dad has to work I missed the father-daughter dance The first home second chance to be there When he crossed the plate, the moment's gone, now it's too late Fame and fortune come with a heavy price Son, don't miss your life Funny you should say that I was sitting at the gate My daughter called, she made straight A's and they're all Scrolling through the pictures of my little family My daughter with her mom and friends Not a single one with me They know I love them I know they know I care The truth is half the time I'm not even there I missed our fourth and fifth anniversary Our girl her head to hold her hand. I was in LA. she said I understand. I missed her first day of school. Man, we're kind of crazy fool. It's such precious moments pass. We all know time goes way too fast. Hold on tight, cause it don't happen twice. kunnen zijn geweest voor eh, The Prince of Egypt. Je weet wel, die avonddurende tekenfilm. Ik ben er eh, naar op zoek geweest, maar ik kan hem niet echt gevonden krijgen in de originele eh, versie. Revelations, zo heet deze cd, ook weer uit 1996. Gary Burr en Mike Reed hebben het geschreven voor uh, Winona. Een dame met een prachtige stem. Helaas, we horen er eigenlijk nog maar heel weinig van, hè? I like it, I love it, I want some more of it. Oh, oh, oh. Tim McGraw heeft het eh, niet zelf geschreven, liet het schrijven door Steve Dux. En dit is de radio, van dance mix. u heeft het al gehoord, hè? I like it, I love it. Ja, dat was dus eh, de, de radio mix, de radio edit van eh, deze man. Die heeft het eh, jaren geleden al uitgebracht, 1996 zoals ik het dan net al zei, Tim McGraw. En ja, ik persoonlijk, maar goed, daar ben ik dus persoonlijk, vind de albumversion toch een stuk mooier hoor. Josh Abbott Band Randy Foster heeft het geschreven samen met die uh, eh, Josh Abbott. Een band van vier heren. little longer, baby stay with me a little longer. I just want your touch again. Feel your body giving in. It's pulling at me. my desire to make you happy I wanna feel your touch again Let's just lie here together Chasing forever I can't get enough of your love gives away She Train was een alternatieve rockband uit eh, San Francisco, California. In 1997 eh, toen traden zij op in het voorprogramma van Blues Traveler, Bare Naked Ladies en The Counting Crows. In 1998 verscheen hun na zichzelf eh, vernoemde debuutalbum wat pop, rock en country bevatte. Ze hebben één heel bekend nummer. Daar hebben ze nummer 1 hit mee gehad in Nederland, in Amerika. En ze hebben daar nu een country mix van gemaakt. wat viool onder, wat eh, mandoline. En dan heb je ineens een, eh, een country uitvoering, een country mix van Hey Soul Sister, de formatie Train. Toen ik eh, de eerste keer dit uh, tekst zag, de tekst zag van dit liedje, toen dacht ik van hey, een liedje over mij geschreven. You Don't Know Jack. Maar het gaat over een hele andere Jack hoor. Jack in the Bottle. Geschreven door Rod Richmond. party with my new girlfriend. It was right downtown at the Holiday Inn. I walked in the door and to my surprise, they were all dressed up with suits and ties. Well, I ain't one to judge no one, and I just came here to have some fun. So I went to the bar and ordered a drink. Whiskey was all I could think. Some guy in the back gave me a stare and said, son, this here's a private affair. And I could tell he didn't have no cool, sipping on his pink vermouth. Well, I was three shots in and feeling tough, and he kept it up, and I had enough. I said, I see you staring at my boots and jeans, man, you don't know me. And you don't know Jack, and you don't know Jim. You don't know Johnny Walker Red is next to kin. You think you're above all the things I love. Don't talk no smack unless you got the facts, cause you don't know Jack. Well, about that time my girl walked in, she looked at me with a sideways grin. She could see where this whole thing was going. A crowd had already started growing the maitre d' with a turned up nose come charging in. What do you suppose? George Strait, ik heb het al eh, vaker gezegd, dat is een man met een echte country stem, maar het is ook een bezige bij hoor. Naast het eh, produceren heeft hij inmiddels al uh, eh, 30 albums uitgebracht en er zijn maar liefst 400 George Strait songs geschreven daar in Amerika die door deze en gene zijn opgenomen. En toch blijft hij maar actief voor in de country music, gelukkig maar hè.